Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Twee jaar geleden kwamen er iets meer dan 71.000 nieuwe woningen bij. Eind vorig jaar waren dat er 69.000. Volgens het CBS is het niet duidelijk waardoor dit precies komt. In Flevoland werden relatief de meeste nieuwe huizen opgeleverd. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het kapitool door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen om tot vergelijkbare acties over te gaan, schrijven de diensten in een verklaring. Ook zou het vertrouwen in de overheid dermate laag zijn dat extremisten bereid zijn tot acties. Er worden door het ministerie geen concrete voorbeelden van mogelijke aanslagen genoemd. Alle leeuwen van dierentuin Artis moeten volgende maand weg. De drie beesten verhuizen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk... omdat Artis het nieuwe leeuwenverblijf dat de dieren nodig hebben... door de coronacrisis niet meer kan betalen... zegt de directeur van de dierentuin tegen de Telegraaf. Dit kost zo'n 4 miljoen euro. Artis sluit niet uit dat er in de toekomst toch weer leeuwen komen wonen. De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft bijna 2 miljoen dollar opgehaald... met de verkoop van producten met daarop de foto van de senator... tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Het bedrag, omgerekend zo'n anderhalf miljoen euro... is bestemd voor liefdadigheidsinstellingen. Op de foto die snel na de inauguratie een internethit werd... is te zien hoe de senator onderuitgezakt zit... met gebreide winterwanden en zijn mondkapje scheef op zijn gezicht... Zenders verkocht onder meer t-shirts, truien en stickers. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en gaat het in het zuiden stevig regenen. De neerslag trekt ook naar het noorden. Mogelijk valt er wat natte sneeuw. De temperatuurverschillen zijn groot. 2 of 3 graden in Groningen tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Vorig jaar zijn er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in 2019. Toen waren het er iets meer dan 71.000, vorig jaar 69.000. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het kapitool door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen om tot vergelijkbare acties over te gaan, zegt het ministerie. En alle leeuwen van dierentuin Artis moeten volgende maand weg. De dierentuin kan het nieuwe verblijf door de coronacrisis niet meer betalen, schrijft de Telegraaf. Het weer. Vanochtend gaat het stevig regenen. Mogelijk valt er wat natte sneeuw. In het noorden wordt het 2 graden, in het zuiden 11.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 Way we on the clouds, baby girl is superstar. Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark. Jij lijkt op an angel, baby girl, ik ben verwaard. Ik for your brand, branden, baby girl, ik mis die spark. Ik zou voor je landen, nog alleen maar mijn we all know. Uh, you and I, we all know. Uh, Baby, I shine well, to the glow. And these switches are even low. Then I know, then I know. Uh, my baby, A dragon it all Set the and dummy.